Kees Groot met het NOS-journaal. De KNVB denkt dat tribunes in het nieuwe voetbalseizoen... voor 20 tot 40 procent gevuld kunnen worden. Verder staat in het coronaprotocol dat de Voetbalbond heeft opgesteld... dat fans van uitspelende clubs voorlopig niet welkom zijn. Het bezettingspercentage op de tribunes is afhankelijk van welke supporters er komen. Mensen uit één huishouden en kinderen onder de 18... hoeven geen anderhalve meter afstand te houden. In Twente zijn de afgelopen tijd zeven mannen aangehouden... die met grof geweld schulden in de onderwereld zouden hebben vereffend. Een van de slachtoffers moest zijn eigen graf graven... blijkt uit het strafdossier dat RTV Oost heeft ingezien. Hij werd uiteindelijk niet gedood. Wat voor schulden de slachtoffers hadden openstaan... en wie de opdrachtgever van de gearresteerde mannen was, is onduidelijk. Een voormalige Amsterdamse antiradicaliseringsambtenaar is vrijgesproken van fraude met valse facturen. Het OM had ook al vrijspraak geëist tegen de vrouw. De rekeningen ter waarde van 18.000 euro hielden verband met een geheime campagne van de gemeente om radicalisering onder jongeren tegen te gaan. Volgens de rechtbank is niet gebleken dat er geen werk is verricht en dat er daarmee geen sprake is van valse facturen. Het Koninklijk Concertgebouw in Amsterdam verwacht dit jaar 3,5 miljoen euro verlies te leiden door de coronacrisis en gaat daarom reorganiseren. Hoe groot de bezuiniging is en of er ook banen verloren gaan is nog onduidelijk. Het Concertgebouw ontvangt normaal gesproken 700.000 bezoekers per jaar en is daarmee een van de best bezochte concertzalen ter wereld. De Hockey Pro League gaat in september weer van start. De internationale competitie begint in Düsseldorf. De Duitse mannen en vrouwen spelen dan tegen België. De Nederlandse teams zijn in oktober aan de beurt tegen Groot-Brittannië. Het weer in het midden en noorden van het land is het grijs en regenachtig. In het zuiden is het droger en breekt de zon soms door. Het is 15 graden in het noorden tot 23 in het zuiden. Morgen eerst grijs en vooral in de noordelijke helft weer regen. Later wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. In het weekend droger en vaker zon. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er staan wat korte files, maar het stelt niet al te veel voor. Op de A7 van Zaanstad naar Horen bij Purmerend, 5 minuten op onthoud.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 Een zomerhit. Dit is de... I can't make it work today. I tell them all, fall, I can't make it work. drinking it. All day, plenty bites on the My doctor say it's okay. we drinking, we drinking. time. you'll be quite fine. the boss man it's my time. we drinking, we drinking. Hey. I got a job that I don't like. They want me work for the all night. Blood, I'm so fed up by this shit. I done planned for the boat ride.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 Hearts are made to bend, baby, please don't let me break it. I knew I should've stayed, cause now you're moving on, and I don't know what to say, cause you up and giving in, tell me, in this house of mine.